om een referendum te houden over Europa. De VVD wees erop dat zijn partij tegen referenda is. Zelstra wil wel dat meer beslissingen in de EU-lidstaten zelf worden genomen. Maar op een aantal gebieden zou de EU juist meer invloed moeten hebben. Zijlstra vindt dat het kabinet een lijst met, moet opstellen met onderwerpen waar dat voor geldt. PvdA-leider Samsom is niet bang voor een Nederlands referendum over Europa. Hij zou het aandurven, zei hij in Nieuwsuur. Volgens Samsom wil niemand uit de EU, alleen de PVV. In het Zuidpoolgebied worden drie Canadezen vermist. Ze waren met een klein vliegtuig onderweg van de Pool... naar een Italiaanse basis in Terra Nova Bay aan de kust. Toen er een noodsignaal kwam van het vliegtuig... gingen Amerikaanse, Nieuw-Zeelandse en Italiaanse reddingswerkers op onderzoek uit. Het gebied waar het noodsignaal vandaan komt is bergachtig. Het zoeken naar de drie Canadezen wordt verder bemoeilijkt door sneeuw en harde wind. In Polen is oud-kardinaal Jozef Glemp overleden. Hij was hoofd van de katholieke kerk tussen 1981 en 84. Onder zijn leiding streed de kerk tegen het communistische bewind in Polen... waar in 1989 een einde aan kwam. Glemp leed al lange tijd aan longkanker. Hij was 83 jaar. Bij de nationale IQ-test van BNN is filmregisseur Eddie Terstal als slimste bekende Nederlander uit de bus gekomen. Hij haalde een score van 125, ver onder de recordscore die vorig jaar werd behaald door presentatrice Dolores Lewin, die kwam boven de 150. Volgens BNN maakten 125.000 kijkers de test op internet tijdens de tv-uitzending en zij kwamen op een gemiddeld IQ van 110.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 Muziek voor wie wil gaan slapen maar nog niet kan. Voor wie kan gaan slapen maar nog niet wil. Dat was de tekst die ze altijd zei. En ze riep dat altijd aan het begin van het programma Easy Listening... dat de avond <clears throat> Ja, sorry, ik ben een beetje verkouden. Maar het eh, Easy Listening, dat is een programma geweest... dat de AVRO heeft uitgezonden van 1980 eh, tot mid-jaren 90. Eerst op Hilversum 3, jawel, en later op Radio 2. Met Tosca Hoogduin, presentatrice die eh, een kleine tien jaar geleden is overleden. Of ruim tien jaar geleden alweer. Maar wie hoor je? Die muziek die hoorde bij dat programma van Easy Listening van Tosca Hoogduin. Dat is van de Japanse muzikant, de hele muzikale man de stad. Want hij speelde niet alleen als saxofoon, sopraan, saxofoon, maar ook fluit. Je hoorde het spel van Sadao Watanabe. En Sadao Watanabe die speelde het nummer Tsumagoi. Wat is dat nou weer, Tsumagoi? Ja, dat is Japans. En wat staat dat voor? Nou, dat staat voor een eh, plaats, dat, eh, een blaadje... dat mm, in het midden van Japan ligt. Om een beetje globale indicatie te geven. Tsumagoi dus van Sadao. Watanabe en voor de liefhebbers... Op YouTube kan je ook een filmpje vinden van dat eh, optreden van Sadao Watanabe met dat Tsumagoi. Want hij heeft het in 1980 opgenomen in het beroemde Budokan Theater in Tokio. Goedemorgen allemaal. Of goeienacht. Ja, vanmorgen is het nog een beetje te vroeg. Ik kan me nog eens een beetje voorstellen dat er op dit moment mensen zijn... die nog van de woensdag zijn en nog niet van de donderdag. Goeienacht in ieder geval. Je luistert naar de nacht klinkt anders bij de VARA op Radio 1. Met muziek die je doorgaans nergens anders hoort. En zeker niet in de combinatie die ik je tot zes uur voorschotel. Eh, je hoorde trouwens in het vorige uur bij Casaluna Flamengo. Het volgend uur laat ik ook een uh, Flamengo liedje horen. Dat komt dan uit de film Balbert van zo'n uh, 5, 6 jaar geleden. Maar zover zijn we nog lang niet. Uh, Tadao Matanabe, die heb je gehoord. Eerst is eh, iets wat redelijk actueel is omdat het ook in de sterreclame is geweest voor de promotie van Windows 8. Hier is Zangeras Lenka. As sly as a fox, as strong as an ox, as fast as a hare, as brave as a bear.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 Dat is Tom Barman. Tom Barman, die de zanger is die je net hebt gehoord... van de Belgische groep Deels de Vlaamse groep Deels Maar los van het feit dat hij een uh, eh, vertreffelijk muzikant is, Tom Barman... is hij ook cineast. En in die hoedanigheid presenteert hij op dit moment een eh, serie... die op zondagavond wordt uitgezonden bij de VPRO op Nederland 2. Shut on Location, daarvan was afgelopen zondagavond de eerste aflevering. Die ging over de film Gomorra en aanstaande zondag... 10 voor 8 op Nederland 2, dan zal Trainspotting het uh, onderwerp van gesprek zijn van de locatie waar Trainspotting destijds is eh, opgenomen. En later in uh, de dag denk anders, dan zou ik nog wat muziek draaien uit Trainspotting die over een vertreffelijke soundtrack heeft. Deus dus met de softfall die je hoorde. The Doors of Den. Hier is Tim Burgess. devout and pure. The artist frame of sense, both steadfast and demure. We do, oh no. I love. was in het verleden zanger van de Charlatans... en heeft recentelijk een nieuw album afgeleverd onder de titel Oh No, I Love You. En uit dat album hoorde je The Doors of Den. En het zou me niks verbazen als je hem eh, de komende zomer... op een van de vele popfestivals zal tegenkomen. Dat wachten we nog maar even af. Dit worden de Doors uit 1966... Stamps Jim Morrison. Hier is Soul Kitchen. Well, the clock says it's time to close now. I guess I better go now. I really like to stay here all night. The car's surprise. it's time to love. met Roel Koeners. time. I'm here. de luisteraar van de nacht vindt anders. Die is het al opgevallen. We hebben het team met deuren even naar voren gebracht. Je hoorde trouwens Tim Burgers met de Doors of Den. En vervolgens de Doors met Soul Kitchen. Een opname van de band uit eh, 1966. Afkomstig van hun debuut-LP destijds. Na de Doors, Three Doors Down. Here Without You. En die band, Three Doors Down, die komt binnenkort... Oh, wel binnenkort, <laughs> het duurt ook nog een uh, half jaar, klein halfjaartje... Uh, eh, naar Nederland toe. Dan zullen ze 013 een uh, intieme clubshow geven. <laughs> Zo luidt de omschrijving. Three Doors Down, je hoorde ze met een grote hit... Here Without You. Nog meer muziek om met de deuren te slaan dat is dan weer van eh, de vorige eeuw. de jaren 60. Ze zijn bekend geworden met Cool Jerk. En ik laat je luisteren naar de Capitals. Open the door to your heart. Eh, van de vorige eeuw dus. 1966 om precies te zijn. Uit Detroit kwam het gezelschap The Capitals en Open the Door to Your Heart. Een exclusieve eigen opname uit de VARA-archieven... uit het programma van Giel van 9 november jongsleden. Cause that goal, it gold. Let go Storm it turns to star on shining when I'm alone. And so I tell myself that I'll be strong and dreaming when they're gone. Cause they're calling, calling, calling to me home, calling, calling home. You show the light, now stormy turn to star. dat werd gedaan op de vroege ochtend van 9 november, jongsleden, op 3FM bij het programma van Giel. Je hoorde trouwens Ali Goulding zichzelf begeleidend op de gitaar met het nummer Lights, waarmee ze op dit moment een hit heeft. Maar dit was dan een archiefopname het VARA-archief. Ellie Golding dus met Lights en de zangeres... die komt in het vroege voorjaar naar Nederland. 9 april dan zal ze een concert geven in Paradiso. Maar voor sommige mensen zijn andere plaatsen misschien gunstiger te bereiken... zoals bijvoorbeeld Keulen. Dan zal ze op 29 april optreden in de Essigfabriek fabriek en in de AB-club in Brussel. Daar zal ze woensdag 1 mei een optreden geven. Ellie Golding dus. decennia lang bestaat het Island of White Festival. Dat bestaat nog steeds en het vindt dit jaar plaats in het weekend van 13 eh, tot 16 juni. Gelijk met eh, Pinkpop, maar <laughs> veel concurrentie zal dat niet opleveren. Want als je kijkt naar de programmering van dat Island of White Festival... dan zitten daar toch wat namen bij die al aardig wat jaren meedraaien. Zoals bijvoorbeeld Paul Weller die er zal optreden. Je hoorde Paul Weller hier met de Style Council. Andere klinkende namen uit het verleden zijn bijvoorbeeld uh, Willie Mason, Steve Harley en Cockney Rebel. Uh, bon Jovi die zal daar ook optreden. De Killers zullen er zijn, de Stone Roses. Nou, dus als je <laughs> wat uh, retro gevoel wil hebben... dan moet je helemaal naar het Island of White Festival 13 en 16 juni. Met overigens een voortreffelijke lijst op, van namen op die affiche. Wat er ook op staat, en dat is dan weer een nieuwe naam... dat is de naam van de groep Codaline. Oh, Here it goes. <laughs> I remember when we broke up the first time, saying, This is it, I've had enough.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 I say, I hate you, we break up, you call me, I love you. last night. This time, I'm telling you, I'm telling you, we are never, ever, ever getting back together. We are never, ever, ever getting back together. You go talk to your friends, talk to my friends, talk to me. But we are never, ever, ever, ever getting back together. say, never say never. Oh, so he calls me up and he's like, I still love you. And I'm like, I, I just, I mean, this is just exhausting. You know, like, we are never getting back together. like, ever. We are never together. Never, ever, ever, ever getting back together. Codalien, die dus zal optreden op dat eh, Island of White Festival. Come on, Taylor Swift! en ze hadden er lol in. En eh, ze hadden er lol in, dat was alweer een eh, tijdje geleden bij het programma van Giel. een paar weken geleden, want zij waren toen in Nederland... voor een aantal optredens, van andere in Nijmegen. En Cordeline zal dus optreden op dat Island of White Festival. In ieder geval, en we weten ook op Pinkpop, maar dat horen we op... even kijken, de, de weken na carnaval. Dan geeft Jan Smeets weer zoals gebruikelijk de week na, de, de woensdag na als woensdag geeft Jan Smeets als gebruikelijk weer de persconferentie in uh, Paradiso. En zal hij de namen rondstrooien die op de affiche van eh, Pinkpop zullen staan. Cordelien hoorde je met Get Back Together. Op die eh, lijst van namen van het Island of White festivals staan ook de Gypsy Queens. De Gypsy Kings kennen je hem. Die ken je. Maar de Gypsy Queens die klinken zo. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me Some people say this town don't look good in snow. You don't care, I know. Venture highway in the sunshine, where the days are longer, the nights are stronger. watching for the early train. Sorry, boy, but I've been hit by purple rain. Oh, come on, Joe, you can always change your name. Thanks a lot, son, just the same. That your eyes Gypsy Queens, inderdaad. Met een nummer dat je kent van America, Venture Highway. En het aardige van dit eh, nummer, is, Venture Highway... is dat uh, bij die Gypsy Queens ook uh, Joey Benel heeft meegezongen. <laughs> Van Amerika dus, daar komt hij vandaan. De Gypsy Queens, een bijzonder gezelschap. Ze komen uit Frankrijk, maar de mannen van het gezelschap... hebben allemaal verschillende paspoorten op zak. Want ze komen allemaal uit eh, verschillende landen. En dat maakt de combinatie toch wel heel bijzonder. De Gypsy Queens te horen op het Island of White Festival in ieder geval. En ik heb zo het vermoeden dat ze her en der ook nog wel op andere festivals zullen opduiken. In deze aflevering van de Nacht vindt anders ook weer het leukste uit Spekers met Koppen van afgelopen zaterdag. Je hoort eh, een aantal fragmenten straks tussen half vijf en vijf. Maar nu ook al een fragment van afgelopen zaterdag. Hier is Dolph Jans. De echte wielerliefhebber eh, hebben donderdag, vrijdag nacht natuurlijk gekeken... naar het grote interview van Oprah met Lance Armstrong. Zevenvoudig toerwinnaar deed om drie uur s'nachts onthullingen over zijn dopinggebruik. Voor een analyse en commentaar zijn aangeschoven aan tafel Henk Druft uh, leugenexpert van de AIVD en Amerika-specialist Maarten van Rossum. Ik begin met meneer Druft. Heeft u de uitzending gekeken? Eh, nou, nee, nee. Ik, heb niet de hele uitzending gekeken. nou, nee. ik heb wel gekeken, want ik slaap nooit. U hoort Maarten van Rossum als je eh, vraagt wat mij opviel... wat een saaie lul is die man, zeg, die Armstrong. Ik weet niet welke drugs die heeft gebruikt, maar het zijn niet de goede. Goed, maar oké, natuurlijk. De vraag is, meneer Druft, heeft hij gelogen? Ja, maar dat weet iedereen toch ook. Dat was een publiek geheim. Jeroen Pauw neukt alles met een hartslag, publiek geheim. Estelle Kruif wordt door alles met een hartslag geneukt. Ja, publiek geheim. Felix Meurders neukt niet, maar die poept het alfabet en stuurt daar foto's van naast zijn vrienden. Ja, ook, ook een publiek geheim. Oké, dank u wel. Ehm, we gaan toch even terug naar meneer Druft. Ja, kijk, weet u wie eens doping zou moeten gebruiken? Die Oprah, die presteert toch zwaar onder de maat. Het was toch geen interview? Dus je hebt gelogen. Ja, tegen die. Ja, en tegen die. Ja, en tegen... Ja, we weten het. Vraag dan door. Je hebt hem... Heb je kook gebruikt, amfetamine, kinderporno, lidmaatschap van een nazi-partij, vastgoedfraude, pak hem aan. Maar heeft Lens Armstrong nu de waarheid gesproken? Meneer Druft, u bent leugenexpert. Zeg, zeg maar jij hoor, Dolf. Eh, eh, zeg, zeg het maar. Zeg eens jij, zeg eens jij. Oké, jij bent leugenexpert. Ja. Ik ruik gewoon of mensen liegen. Ja, ik weet het ook niet. En sprak Lens de waarheid? Geen idee. Maar u heeft toch de beelden bestudeerd? Ja, ja, ja, maar ik was er niet bij. Bij het interview, mijn techniek bestaat hieruit... dat ik gehurkt achter de ondervraagde plaatsneem. Ja, dan ruik ik of je ligt. U, u ruikt het echt? Ja, de onvrijwillige pufjes hou je niet tegen. Hè? Dan kan je een toiletbok in je bilspleet hangen. Ja, kruik alles. Hé, hey, Dolfje, jokkenbrok jij wel eens een beetje? Goed, meneer Van Rossum, wat betekent dit allemaal voor het wielrennen? Mag, dat interesseert me hoegenaamd niets, meneer Jans. Ik vind wielrennen een domme sport. Het zijn pedante mannetjes met gladgeschoren beentjes... die 200 kilometer lekker achter elkaar uit de wind fietsen. En dan springen er een paar en dan sprinten er een paar weg... en dan wint er de eentje die het meeste doping heeft gebruikt. Ik denk dat de wereld beter af is als het hele zootje lekker in een ravijn gaat liggen. Nou, dat weten we dan ook weer. Hey, hey, hey, ik ruik iets. Wacht even. Meneer Van Rossum, u liegt, hè? U vindt het wielrennen stiekem hartstikke leuk? Nee, ik douche nooit. Meneer Van Rossum, één final thought? Daar doe ik niet aan, meneer Jans. Ik praat altijd gewoon door. <clears throat> Kijk, je lost het probleem niet op door de top uit te schakelen. Dank u wel, meneer Van Rossum. Dat proberen ze bij mij ook altijd, maar zo makkelijk laat ik dat meneer niet Meneer Van Rossum, dank u wel. Ik praat gewoon door. Ik zeg altijd het tijd. Dank u wel. 45 toerenpaarden 1983 van Kraftwerk met Tour de France. En dat werd voorafgegaan door het fragment, het cabaretfragment uit Spijkers met Koppen van afgelopen zaterdag. Zo dadelijk, dan hoor je het nieuws, Jan van der Putten. Maar eerst nog even die allernieuwste single van Prince die recentelijk is uitgekomen.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 Two people in love with nothing but the road.